Mark Hokke met het NOS Journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg moet eerst op zoek naar geld... voordat hij de nieuwe donorwet in de ministerraad kan bespreken. Zijn ministerie zag de extra kosten van de wet niet aankomen. Er is volgens Bruins 60 tot 70 miljoen euro nodig om het systeem op te zetten... te onderhouden en het publiek voor te lichten. Hij wil nu overleggen met het ministerie van Financiën over een oplossing. Winkelbedrijf Action heeft in Europa in een jaar tijd 243 nieuwe winkels geopend, voornamelijk in Frankrijk. Het Nederlandse bedrijf noemt zichzelf in een persbericht een internationale speler. 700 van de 1100 winkels staan buiten Nederland. In een jaar tijd zijn er 6000 werknemers bijgekomen. De jaaromzet nam met 28% toe naar 3,4 miljard euro. Action wil naar een omzet van 10 miljard. Dat de omzet al tijden stijgt is opvallend omdat het concern groeit zonder dat het een webwinkel heeft. Het Britse leger zet zo'n 100 militairen in bij het onderzoek naar de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal. De militairen zijn getraind in chemische oorlogsvoering en hebben het ontsmetten van, getroffen, van een getroffen gebied en gaan helpen bij het opruimen van spullen en voertuigen op de plek van het incident. Skripal werd vorige week samen met zijn dochter bewusteloos aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury. Ze zijn aangevallen met een zenuwgas en liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zat en wat het motief was. Door de stroomstoring in Amsterdam zijn zeker 30.000 aansluitingen getroffen, vooral in Amsterdam-Zuid. Ook in het Rijksmuseum is het licht uitgevallen, waardoor het museum uit voorzorg is ontruimd. In een deel van het centrum rijden er geen trams. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Daar regent het tegen de avond af en toe. Vanavond ook in het midden van het land soms regen. Het is tussen de 7 en 11 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is